ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Dick Schoof heeft net zijn vuurdoop achter de rug. Hij heeft voor het eerst als premier gesproken in de Tweede Kamer... toen hij de regeringsverklaring aflegde. Politiek verslaggever Ewout Kiviet, die luisterde mee. Schoof heeft er zin in. Het is spannend, zegt hij. Een nieuw kabinet wat het anders wil gaan doen dan vorige kabinetten. En daarna begon hij eigenlijk met een opsomming van wat het kabinet wil gaan doen. Er moet een streng asielbeleid komen. Het tekort aan woningen moet worden weggewerkt. En er moet meer geld in de portemonnee komen. En daarbij benadrukte hij dat eh, asiel en migratie het belangrijkste is. Nu is er een debat aan de gang en dat duurt tot vanavond. En gaat ook morgen weer verder. Het dodental bij een religieus evenement in India is opgelopen tot 121. Onder de doden zouden veel vrouwen en een aantal kinderen zijn. Het evenement was in een tent waar het warm en vochtig was. Veel mensen wilden tegelijkertijd weg en vielen flauw... of werden in de mensenmassa doodgedrukt of vertrapt. Vier mannen die tijdens Oud Nieuw zwaar vuurwerk naar agenten zouden hebben gegooid in Hedel blijven voorlopig vastzitten. De mannen vroegen de rechter of ze hun rechtszaak thuis konden afwachten, omdat het slecht gaat met hun kinderen of omdat ze hun baan of huis dreigen kwijt te raken. Maar de rechter gaat daar niet in mee. Eind november begint de rechtszaak. De Universiteit Groningen is in de prijzen gevallen met een bijzonder project. Ze maakte een VR-bril speciaal voor studenten van de lerarenopleiding. Met die bril kunnen ze oefenen hoe het is om voor de klas te staan. Juf, juf. Als je iets te vragen hebt, wil je dan je hand omhoog steken? Dus eigenlijk zet ik allerlei eh, kleuters aan en uit. Ik kan gedrag laten verergeren, gedrag laten stoppen. Wil je ook weer netjes gaan zitten? Want we gaan beginnen met uh, praatplaat. Nee. De bril is zo'n succes dat de makers de vraag niet aankunnen. Drie lerarenopleiding werken er al mee. Voor de anderen is er een wachtlijst. Het weer. Van de zomer is weinig te merken. In het hele land buien. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en schijnt ook even de zon. Het is vandaag zo'n 15 tot 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer dan gebruikelijk op de A9, maar richting Amstelveen.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 En dan moet je even improviseren. Maar we zijn er dan toch eindelijk live vanuit onze studio aan de Zonweg. En we eh, kunnen ook eten. Als we elke maandag en donderdagmiddag willen eten... dan moet u bij Pluspunt zijn. Een kok bereidt met medewerking van de deelnemers van RIWB... en Nieuw Unicum een heerlijke maaltijd voor voor buurtbewoners. Maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. En de kosten van de maaltijd is 10,50 euro per persoon. Dat is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. En natuurlijk een hoop gezelligheid. Met de zandverpas kost maar 8,50. U dient wel te reserveren voor de maaltijd. Dit kan u tot woensdag of vrijdagmiddag ervoor doen tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt. Telefoonnummer is 5740330. Afzeggen kan ook tot maandag, dinsdag en donderdagochtend om 10 uur. En ik ga door met ja, de, de Celtic Thunder. Ik vind het een geweldige groep. De oude groep dan wel te verstaan. Black is the color. Black is the color of my true love's hair. Her lips are like some roses fair. She's got the sweetest smile. Where on she stands. I love my love, and well she knows. I love the ground whereon she goes. I wish the day it soon would come when she and I could be of my true love's hair. Her lips are alive. we're satisfied true love's hand. Her lips are like red roses fair. She's got the sweetest smile and the gentlest hands. And I love the ground whereon she stands. For black is the color of my true love's hair. Dat waren de Celtic Thunder. Een uitstekende groep die op het moment alleen helaas in Amerika optreedt... en niet meer in Europa.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 Samen maakten zij een tournee en ze traden in juni 2005 op in Berlijn bij Live Aid. Op 3 november 2014 werd officieel bekendgemaakt dat de band uit elkaar was gegaan. De grootste hit van Roxy Music waren Love is the Drug, Jealous Guy en Avalon. De naam van de groep was gedeeltelijk een hulde aan de namen van oude bioscopen en danszalen. En gedeeltelijk een woordspeling op het woord rock. Ik heb gekozen voor Roxy Music met volgens Avalon, More Than This en Love is a drug.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 van onder andere Elton John, Pink en ook Karin Bloemen en Doe De Zandvoortse koor bestaat inmiddels 20 jaar... en zingt nog altijd met hart en ziel... onder leiding van dirigent Arno Westerburger. En pianiste, en nou krijg ik een hele moeilijke naam... Eva Kalina Zurk en Thomas van Kuilenburg op de drums. Het belooft een vrolijke avond te worden in de protestantse kerk op het Kerkplein. De toegang, de toegang is gratis en in de pauze wordt u getrakteerd op een gratis kopje koffie of thee met een koekje. Aan het einde van de avond wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te kunnen dekken. En dit krijgt u zeker vanavond te horen. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn. wil hebben... kom dan om half acht naar de protestantse kerk aan het Kerkplein. De volgende, A Night Like This, Carol Emerald. Amerikaanse poprockband met folk-invloeden, bekend van de hits als Daydream en Summer in the City. In 1965 werd de groep opgericht door John Sebastian, de frontman en de belangrijkste tekstschrijver van de groep. De groep behoorde tot de Amerikaanse antwoord op de Britse invasie die in het midden van de jaren 60 de muziekwereld veroverde.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 Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry. till I'm home with you. I love you. I love you. It's true. You're so cute, honey G. Won't you save them up for me? Your kisses for me. Save all your kisses for me. I'll soon be back for more. Dit waren de Brotherhood of Men. Save your kisses for me. Gratis stoppen met roken en leefstijltraining. Denk je erover na om te stoppen met roken? Schrijf je dan snel in voor deze training. Elf themabijeenkomsten op elk gewoonst moment kunt u instromen... en informatie en inschrijven bij Marion Schouten... plus.zandvoort.nl of 06 412 75 228 06 412 75228. En het is vanaf 18 juli elke donderdag van half 4 tot 5 uur. In de locatie Pluspunt, Zandvoort Noord. En dat doe je samen met je vrienden voor het leven. erachter, vroeg of laat. Een goede vriend, een beste maat. Je hebt ze nodig, in het goede en in het kwaad. Want de weg van het bestaan is soms heel je het even niet meer weet. Zonder woorden merk je snel, deze vriend begrijpt me wel. Goed vertrouwen is het enige dat telt. Zelfs een blik zegt genoeg voor die hechte vrienden. Er wordt gelachen met z'n in de kroeg. Ik heb vrienden voor het leven, gesteund door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan geven, is geld niet aan Vrienden voor het leven, heel belangrijk. Vrijdag 5 juli, dat is aanstaande vrijdag... van 3 tot 6 uur s avonds. Dan is de Street Art Organisatie heeft een selectie van nationale en internationale bekende kunstenaars opdracht gegeven om de verschillende plekken in Zandvoort, de openbare ruimte van Zandvoort, een muurschildering te maken. De kunstenaars hebben naar eigen interpretatie en onderwerp een mural gemaakt. En street art Frankie heeft opvallende kunstobjecten geplaatst. De muurschilderingen zijn vanaf 5 juli te bekijken via een gratis tour. Nightshift, de Commodores. Stuur uur zit er wat op.